Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Parijs en andere Franse steden wordt vanmiddag gedemonstreerd... tegen de plannen van president Macron om het pensioenstelsel te hervormen. Die wil het versimpelen en geld besparen... maar specifieke plannen komen pas volgende week. En bij een demonstratie in Nantes heeft de politie al traangas ingezet tegen betogers. Ook in Lyon was er een confrontatie tussen betogers en de politie. Het OV in Frankrijk ligt voor een groot deel plat... omdat er bij onder meer de spoorwegen wordt gestaakt. Veel Fransen werken daarom vandaag thuis. De eerste 5G-netwerken van Nederland gaan komend voorjaar onder de hamer. Dat maakt staatssecretaris Keizer van Economische Zaken vandaag bekend. Het gaat nog wel om de kleinere netwerken... waar de optimale internetsnelheid van 5G nog niet wordt bereikt. Later komen de grotere netwerken aan bod. De Nederlandse staat hoopt minimaal 900 miljoen euro op te halen met de eerste veiling. Boeren overwegen opnieuw actie te voeren. Dat zou moeten gebeuren rond de kerstdagen. Actiegroep Farmers Defence Force overlegt maandag over de mogelijkheden van een nieuwe protestactie. Dan wordt ook meer duidelijk over hoe de actie eruit komt te zien. De boeren zijn boos op minister Schouten van Landbouw. Ze vinden dat er amper naar hun argumenten wordt geluisterd... en dat hun eerdere protestacties weinig hebben uitgehaald. De linkse oppositie in de Tweede Kamer vindt dat Europese landen... de Amerikaanse kernwapens die hier liggen moeten terugsturen naar Amerika. Tegelijkertijd zou aan Rusland moeten worden gevraagd... om de kernwapens ook weg te doen. Minister Bijleveld van Defensie ziet weinig in het plan... en er lijkt ook geen Kamermeerderheid voor te zijn. Het weer nog, vooral in het zuidoosten nog mistig. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 3. en de rest van het land af en toe zon en een graad of 7.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 Hop, hop, hop, paardje in galop beste Sinterklaas, die brengt ons heel veel speculaas en altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. even, Dit liedje dat kan ook over mij gaan. Over jou Ja, luister. Moet je luisteren, moet je luisteren. Komt-ie. Bob mijn naam is eigenlijk Bob. Bob, Bob, Bob. Hou nou eens je kop. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje. Altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje, altijd in galop. Pika. Hop, hop, hop, hop, hop. Wow, en altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Nou, dat was <laughs> mooi hoor. Hop, Lekker. Hop, hop, hop. Mooi Sinterklaasliedje, hè? Oh, maar we kennen er nog wel één hoor, Sinterklaas. Ehm, oh nee, die kan niet. Wat, wat, wat kan niet? Eh, nou, eh, dat is het liedje Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Maar hij is al binnen. Oh, dat geeft toch niet. Zing maar gewoon. Hup, hup, hup, doe maar.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 Like I'm running out of air. why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge. just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control?